Straatman met het NOS-journaal. In Myanmar zijn de autoriteiten begonnen met het vrijlaten van zo'n 100 politieke gevangenen. Dat gebeurt in de aanloop naar de machtsoverdracht aan de partij van oppositieleidster Aung San Suu Kyi... die in november de verkiezingen won. Die machtsoverdracht is op 1 februari. Er zitten veel politieke gevangenen in de cel in Myanmar onder slechte omstandigheden. Ook San Suu Kyi zelf heeft gevangen gezeten. Mensenrechtenorganisaties dringen erop aan dat nog veel meer gevangenen worden vrijgelaten. Ajax gaat aangifte doen bij justitie naar aanleiding van de racistische spreekkoren door fans van ADO Den Haag. Zondag was tijdens de wedstrijd ADO-Ajax vooral Ajax-middenvelder Bazoer het mikpunt van oerwoudgeluiden van Haagse fans. Ajax vindt dat zulke dingen niet thuis horen op de tribune. De aanklager van de KVB onderzoekt de zaak. Turkije wil meer geld zien voor de opvang van vluchtelingen. De 3 miljard euro die de Europese Unie heeft beloofd... is volgens de Turkse premier Davutoglu niet genoeg, maar slechts een gebaar. Eind november sloten de EU en Turkije een akkoord... waarin werd afgesproken dat Europa 3 miljard euro geeft... als Turkije vluchtelingen uit Syrië opvangt... en voorkomt dat ze verder Europa intrekken. In ruil daarvoor worden de onderhandelingen over een EU-lidmaatschap van de Turken heropend. Juist vandaag opnieuw een drama voor de Griekse kust. In de Egeïsche Zee zijn zeker 15 vluchtelingen omgekomen nadat hun boot was gekapseist. Zes slachtoffers zijn kinderen. Minister Bussemaker maakt zich zorgen over slecht verdienende ZZP'ers in de kunst- en cultuursector. Ze trekt 2 miljoen euro uit om de grootste nood aan te pakken. Ze wil ook dat de Raad voor Cultuur kritisch kijkt of werkgevers wel genoeg betalen. Uit het rapport van de Sociaal-Economische Raad, dat een opdracht van de minister is geschreven, blijkt dat de bezuinigingen in de kunst- en cultuursector hard zijn aangekomen en dat ZZP'ers veel minder verdienen dan toen ze nog in dienst waren. Het weer. Vanochtend is het overal droog en vrij zonnig, maar vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en tegen de avond gaat het regenen. In het noordoosten kan er ook eerst nog natte sneeuw vallen. Het wordt overdag tussen de 0 en 5 graden.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 U luistert naar het tweede uur, luisteraars, van Watertoren Sport. En we gaan praten over voetbal. Want Ajax gaat aangifte doen tegen de ADO-fans... die zich schuldig maakten aan discriminerende spreekkoren... en oerwoudgeluiden richting uh, Bazoer. Bazour. Ze moeten niet alleen een jarenlang stadionverbod krijgen, vindt Ajax... maar ook strafrechtelijk worden vervolgd. En ik denk dat dat laatste heel erg belangrijk is... want dan komt er misschien een keer een einde aan al dat vervelende gedrag van die supporters. Het is gewoon racistisch, het is schandalig. Trouwens, als we het over schandalig hebben... ook schandalig is het feit dat de KNVB bij monden van voorlichter... Eh, eh, Bert van Oostveen, de directeur betaald voetbal zich gaat bemoeien met een eh, eh, beslissing die bij Feyenoord genomen is... in de affaire Colin Kazim Richards. Feyenoord heeft die man geschorst, terecht. En wat zegt dan Van Oostveen? Hij verstuurt een tweet dat hij het gedrag van Kazim snapte. Ik vind het echt belachelijk. Een machtsspel via de media en de KNVB maakt zich daar schuldig aan.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 desire. that we're family Why can't we disagree Sven Davis, oftewel Sven Duif, want het is de zoon van onze technicus en hij zong Calling for Peace. Maar er is een feestje aan, eh, aan het aankomen, Charles. Ja, er is een, eh, ja morgenavond. Dan, uh, Sven is 26 januari eh, viert zijn 23e verjaardag. En dat wordt morgenavond uitbundig gevierd in Amuiden. Dus dan, en dan gaat hij ook live zingen. En dan komen ook nog gastoptredens van andere artiesten. Dus dat wordt heel leuk. Is het besloten of kunnen de mensen naartoe? Mm, jij ja, kan er sowieso naartoe als je dat wil. <laughs> Ja, ik moet morgenavond <laughs> andere dingen doen. Ik heb morgenavond feest. nee, mensen die Sven kennen het leuk vinden... die zijn van harte welkom natuurlijk. We gaan naar het eh, Engelse voetbal. Want morgen om vier uur is er een fantastische pot in de Premier League. Namelijk de wedstrijd tussen Manchester United van Louis van Gaal... en Ronald Koeman van Southampton. And that's quite a match, huh? Brian? It is, Henny. Good morning, Zandford. It is, it is a great game of two heavyweight managers. Uh, interesting because they both know each other. United, I, I, think last week we were talking about the position of, of Louis van Gaal, but after winning against uh, Liverpool, admittedly a very bad game to watch, but uh, the support now comes behind him. And uh, if he, you know, he should, he's back in Old Trafford. Uh, Rooney is beginning to play. It was a nice goal, huh? Oh, it was, yeah, but they're, they're beginning to attack he'd done something. The game was, you know, up to the last forty, sorry, fifteen minutes, and then he changed the routine a bit, and they went forward and they, they scored. So if they can keep the momentum up, um, he should finish good at the end of the season. This this is it now. For the next four games are very important. But uh, Manchester United has to win if they want to have a chance for, for the championship, huh? Correct. correct. Okay. They have to, like, it's, it's like everything, Henny. You have to win at home. Brian Tolweg, onze, eh, onze verslaggever over het Engelse voetbal, vertelt dat eh, Louis van Gaal zijn ploeg beter gaat voetballen, hoewel de laatste wedstrijd niet om aan te zien was. Morgen hebben ze een wedstrijd om vier uur, staan ze tegenover elkaar, Ronald Koeman en Louis van Gaal. Alle twee eh, halverwege hun drie jaar contract bij Man United en Southampton. Even een paar vergelijkingsdingetjes tussen de twee. Louis van Gaal is dus coach van Manchester United, Roland van Southampton. Southampton, ja. ja. Louis van Gaal heeft een omzet per jaar met zijn vereniging van 519 miljoen. <laughs> Ronald Koeman, 149 miljoen. <laughs> Manchester staat vijfde, Ronald staat tiende. Het aantal toeschouwers per wedstrijd 75.000 voor Manchester United en 31.000 voor Southampton. Facebook-volgers, 67 miljoen United, 1,3 miljoen Southampton. Spelers gekocht bij Manchester United voor 340 miljoen. Voor Ronald was dat maar 143, nou ja maar, 143 miljoen. Ze hebben spelers verkocht, namelijk Manchester United voor 142 miljoen... en Southampton voor 175 miljoen. En de waarde van de selecties u hoort het goed. Van uh, Louis van Gaal 400 miljoen. Van Ronald Koeman 200 miljoen. Big differences, uh, there, Brian. There's, there's, big differences. And I was reading uh, lately that Manchester United are the richest club in the world. Which they are. They are. it, which is incredible. Now, next year, of course, we have the, um, a new contract with Sky Television, and they're investing over five billion euro, or uh, sorry, pound sterling into the Premiership. Yeah. And that will create, I, I, don't know, you know, another situation. Uh, the transfer fees, the wages, everything is going to go crazy. <laughs> yeah, there will there will be only one competition that is interesting, and that's the Premier League. The rest will go down. The the, the rest will go down. Yeah, yeah. Un, un, unfortunately, that's the way it looks. But however, look hindsight. Who knows, Henny? Yeah. You know, maybe, yeah, the Spanish football, it's there yeah. still. You know, you have the couple of top teams, but of course. Now, getting back to, to tomorrow, um, Roland Koeman, a very interesting uh, manager, coach. You know, it, he, has got the results going again. He's got his team uh, motivated. Yeah, yeah he, he, he could they, they could get a result at Old Trafford. I, I wouldn't uh, I wouldn't dismiss it so fast. No, I will not be ehm. surprised either. Het, gaat erom dat Ronald Koeman morgen dus eh, bij, Manchester United, bij Manchester United best een eh, goed resultaat zou kunnen halen. De vraag is ook of Ronald Koeman, die weliswaar dus nog een anderhalf jaar contract heeft bij Southampton, of die daar gaat blijven, want de grote clubs schijnen achter hem aan te zitten. Wat weet jij daarvan? What do you know about it? I, I, I think on that one, like what we were just saying, that there's so much money now being put into the Premiership next year. Southampton all of a sudden is a big club. You know, all all the clubs in the premierships have now become big clubs. Ben, uh, Henny. Yeah. So so yeah, why does he want to leave? He now has he, he now indirectly received the money to buy players that he wants to buy. Yeah. <laughs> you know, and, and Southampton will, uh, you know, should end up in the last eight of the Premiership. If they do so, they stand a chance of being in one of the European competitions. Yeah, they're now number 10. But number eight is possible, eh? Oh, yes, very much so. I, I, I think they've, they've played, you know, teams, they have bad periods, and I think Southampton have had their bad period. Now they start coming again. Their top scorer, this guy Pele, yeah. who's, who's, who's come from Holland, he's Italian, I believe, mm -hmm. he, he's still out injured. Yeah. You know? Brian vertelt dat uh, eh, Southampton ontzettend goed draait. Ze staan nu tiende, maar de kans dat ze bij de eerste acht... en dus uh, Europees voetbal halen is vrij groot. Hij noemt ook Pelle, de man die van Feyenoord is gekomen... en die de topscorer is van het team, die geblesseerd is. En daardoor is het team natuurlijk niet op zijn sterkst, maar ze draaien lekker. Brian, it's on the moment that Arsenal and Leicester City... are number one in the league. Correct. And uh, Louis van Gaal, he is seven points behind. Correct. What do you think? I, I think he can come in in the top four. I think at the end of the season, like experience will start counting now, Henny. When, yeah. when you come to the last 10 games of the Premiership, there'll be nerves. Now, this will be both from the managers and from the players. And this is where Manchester United will stand up. They have experience of being in this position. Louis van Gaal has experience of in this position. Louis van Gaal heeft heel veel ervaring, zegt Brian. En de laatste wedstrijden van de Premier League die zijn altijd heel spannend. Er komt er een grote druk op te staan. En Louis van Gaal heeft zoveel ervaring dat hij in staat zal zijn... om zijn ploeg bij de eerste vier te brengen. Yes? And I, I, I think this is where Leicester or Tottenham Hotspur will have problems. Leicester en Tottenham Hotspur gaan eh, problemen krijgen. Why? Because, because when you have the last 10 games and you have the pressure... I don't think they can take it any. Uh -huh. Want Brian denkt dat die twee ploegen dat niet, uh, niet kunnen hebben, al die spanning die erop komt te staan. Uh, ik ben heel benieuwd, uh, Brian. I'm very uh, <laughs> anxious to know what's going to happen. But... Oh, it's, it's Henny. It's the best season for a long time. <laughs> yeah, absolutely. And it will be no, better and better. It's getting better. Now, before we leave, I'll just mention the game on Sunday. Uh, Gus Hiddink. Yeah. Uh, Arsenal versus Chelsea. Mm uh, they have not lost since he's arrived. No, this is the big game. Zondag is... de grote wedstrijd tussen eh, Arsenal, <laughs> en Chelsea. En sinds, Louis, sinds eh, Guus Hiddink aan het roer staat... heeft Chelsea geen punt meer verloren. En dat eh, geeft wel wat aan. Dus Arsenal, de koploper, zal het moeilijk krijgen. Ja, this is the big test. De grote test noemt Brian het. Brian, we are going to follow this, uh, this Premier League the coming weeks uh, with you. Thank you for your information. It's wonderful to hear. Brian. you're more, you're more than welcome, Henny. Okay. Listen, listen, listen. Our, our technician uh, yeah. has a question for you. Now, I, I, have no question, Brian, but I want to tell you here in Sanford, there's two champions. You can ask the queen. My name's Charles. You, okay, so you can ask my mother, <laughs> the queen. We are the champions here. <laughs> I'm glad you're here. <laughs> okay. Bye, buddy. Bye. Bye. Okay, enjoy. Bye-bye. Thank you. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share. Thank you all, but it's been no bed of roses. Nederland ook meteen eh, niet dat wij de kampioenen zijn hier. <laughs> leuk, leuk, leuk, leuk. Dat is waar. Het is eigenlijk waar. We gaan verder even met voetbal. Want eh, het is namelijk heel leuk dat Arsene Wenger, de coach van Arsenal... Uh, Guus Hiddink geprezen heeft in aanloop naar de derby tegen Chelsea. Hij vindt het een topcoach. En dat is natuurlijk ontzettend leuk, uh, leuk bericht. Trouwens nog even terug naar Southampton. Wat een prachtige goal maakte die Martina zeg, in die wedstrijd voor Arsenal. Of tegen Arsenal. Het was eh, een fantastische pot. Iedereen moet bij United in de spiegel kijken, zegt Louis van Gaal. Ajax en Galatasaray bereiken een akkoord over de transfersom van Van Rijn. Dus Van Rijn gaat naar Turkije. Uh, eh, Termors, we hebben het dan even over schaatsen. Die is heel benieuwd naar de 1500 meter sinds dat ze haar Olympische titel haalde. Is dat de eerste keer dat ze weer op de 1500 meter uitkomt. En dat is natuurlijk ook wel leuk. En we hebben nog meer nieuws, want eh, u heeft het misschien al... De man van Feyenoord, Lex Immers, gaat naar Engeland... en hij hoopt dat hij al kan spelen tegen Rotherham. Hij gaat naar Cardiff City en dat is natuurlijk toch wel leuk voor hem. Want die jongen stond nu aan de kant en dat is heel vervelend. Bij Twente zitten ze weer in spanning... want er eh, komen juridische stappen tegen de oud-voorzitters. En die gaan ze verantwoordelijk stellen van de Laan en Munsterman... voor de dingen die er gebeurd zijn. Ondertussen heeft eh, Twente wel een geweldige aanwinst... want Zakaria El Assouzi die staat te popelen om te beginnen bij Twente. De aanvaller wordt voor de rest van het seizoen overgenomen van Ajax... dat een huursom krijgt van zo'n 35.000 euro. Aras Usbilis, u kent hem nog van Ajax... die is rond met Beziktas en eh, gaat daardoor direct door naar Rayo Vallecano. En dat is natuurlijk leuk. Na de medische keuring tekent hij voor 4,5 jaar. En dat is eh, heel spannend daar in Spanje natuurlijk voor hem. Was altijd een hele goede buitenspeler. Dat absoluut. En dan Van Looy, de FC Groningen coach. Eh, die zijn in gesprek om het contract te verlengen. Groningen wil heel graag verder met Van Looy. Want men is heel tevreden over zijn eh, prestaties. En dat is natuurlijk ook wel zo. Wat heb je voor muziek, uh, Nou, ik zou je vertellen, Henny. Ken jij Graham Goldman? Zeg je dat niet? Nee, zeg helemaal niet. Helemaal niet. Nou, dat is een, gitarist die momenteel speelt bij 10cc. Intense is natuurlijk eh, bekend van Dreadlock Holiday. En I'm Not In Love. En die mooie, mooie ballad en zo. Mhm. Eh, eh, maar jullie hadden het net, het net met Brian uit Engeland ook over Ronald Koeman. Ja. En Ronald Koeman die vertelde mij van de week...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 maakte dat, dat woordgrapje natuurlijk eh, Koeman en Melk en zo. Maar die Graham Goldman die maakte er een sport van Henny... om eh, mooie liedjes te schrijven voor groepen die eh, populair waren in de jaren... dat Tennessee dat, dat ook was. En dit was natuurlijk een nummer van Herman Hermits die hebben daar goed mee gescoord. Maar het was een nummer geschreven dus door de gitarist van Tennessee, Graham Goldman. Eh, eh, wat heb jij nog voor sportieve mededelingen voor ons? Het is eh, weer bijna een half uur dat we in het tweede uur van de Watertorensport bezig zijn. En we hebben natuurlijk nog ongelooflijk veel sportberichten. Laten we maar weer eens beginnen met Andreas Pereira. Die wacht op permissie van Manchester United om op huurbasis elders te gaan spelen. Braziliaanse talent wil deelname aan de Spelen veiligstellen door ergens in een team mee te doen... Een terugkeer naar Nederland, waar hij bij PSV de opleiding doorliep, is mogelijk. Pereira mag alleen maar naar een team dat actief is op het hoogste niveau. In de Premier League of Primera Division ligt dat minder snel voor de hand. PSV informeerde vorige zomer al. Louis van Gaal wilde hem toen niet uitlenen. De smaakmaker van het WK onder de 20 in 2015 speelde zeven keer in het eerste bij Manchester. Beetje gossip ook. Als u een mooie auto wil kopen moet u vandaag naar het Zuid-Hollandse Den Hoorn... Want daar wordt de anderhalf jaar oude, vorig jaar in beslag genomen Mercedes A180 van Ruud Gullit per opbod verkocht. De zwarte bolide werd in Amsterdam door een deurwaarder weggesleept... na een verzoek van zijn Italiaanse ex, Christina Benza. Zij claimt nog 150.000 euro achterstallige kinderalimentatie. Als we het dan toch over geld hebben... 800.000 euro boete moet Xavier Mascherano betalen vanwege belastingontduiking... De 31-jarige Argentijn van FC Barcelona kreeg ook een jaar gevangenisstraf... maar hij hoeft waarschijnlijk dat jaar niet uit te zitten. Dan Napoli-coach Napoli Maurizio Sarri is door de Italiaanse bond voor twee duels geschorst... vanwege het beledigen van Inter-collega Roberto Mancini. Sarri maakte hem in de bekerwedstrijd tussen beide ploegen herhaaldelijk uit voor flikker... De tuchtcommissie vindt dit niet homofoob... anders had hij wel een veel langere schorsing gekregen. Wel krijgt hij ook nog een boete van 20.000 euro. Arjen Robben is na een blessure weer fit... maar nog niet zeker van een basisplaats... bij de uitwedstrijd van Bayern München tegen Hamburger SV... waarmee de ploeg de, Bundesliga hervat. AZ heeft er weer een speler bij... Het neemt Stijn Woutens, Woutens over van Willem II. Het contract van de Belgische middenvelder bij de Tilburgers zou na dit seizoen aflopen. De club uit Alkmaar verlengde het contract van verdediger Pantelis Hatsidiakos van 19 jaar oud... en middenvelder Victor Karl Einarsson en die is 18 jaar oud. Immers dus naar Cardiff City, dat is natuurlijk hartstikke leuk... Maar bij NEC houdt men er sterk rekening mee dat topscorer Santos gaat verdwijnen. Christiane Santos is op weg naar de uitgang bij NEC. De leiding van de club en coach Ernst Faber houden sterk rekening... met een wintersvertrek van de topscorer. De 27-jarige Venezolaan, die dit seizoen al 12 keer scoorde... maakte zelf zijn gelimiteerde transfersom al bekend. 300.000 euro. Dan nog even naar de eerste divisie... waar Sparta het geweldig goed doet. Die staan helemaal bovenaan hebben 9, uit 19 wedstrijden 45 punten. Maar VVV ligt op de loer. VVV speelde weliswaar een wedstrijd meer, maar heeft vijf punten minder. Dus de kans dat Sparta terugkeert in de eredivisie is heel groot. En ja, dat is natuurlijk toch een aanwinst, want Sparta hoort gewoon in de eredivisie. En dan het laatste nieuws nog, dat El Azouzi, dat is een, eh, een speler van Ajax... Die gaat spelen voor FC Twente. En hij hoopt dat hij in staat zal zijn om FC Twente in de Eredivisie te houden. En ik denk eigenlijk dat hem dat gaat lukken. Eh, en dan ga ik jou iets heel moois laten horen, Henny. De Canadian Tenors, dat zijn eh, een aantal mannen met uitstekende stemmen die ook heel mooi repertoire zingen... worden verrast door Celine Dion. Ze weten dat niet, ze, ze treden live op. Ik ga je die live-opname laten horen. Halleluja zeker. Ja, Ah. Oh, je kent het. Ja, mooi hoor. Fantastisch. We gaan er naar luisteren. They have been called Canada's national treasure. The Canadian tenors are racing up the music charts, just hitting go. Good morning. They are huge Celine Dion fans and have never met her. Hey, Here's what's about to happen. They think they're here for a show about hot new music acts. Little do they know, Celine Dion is backstage waiting in the wings, about to jump in and sing along. Okay, our next guest. I want you to meet the Canadian Tinners. They are one of Canada's top selling groups, and they're starting to build a name in the state. And I hear you guys are singing at the Olympics next week. Yeah, we're, uh, we're so excited. It's, uh, it's a dream come true for us. We've, we've had such an incredible year, and uh, it's thanks to all of you for, for supporting us. Thank you so much. Well, here to sing their biggest hit, Hallelujah, the Canadian tenors. record what David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king been here before. I've seen this room and I've walked this floor. Halleluja, ja, prachtig. Halleluja, mooi. Ja, hè, Henny? Nou. Goeie keus, toch, hè? Ja, hartstikke goed. We gaan het hebben over schaatsen. Eh, vandaag begint om eh, half twee het Nederlands kampioenschap schaatsen allround en sprint. En het NK Sprint mag, zeker bij de mannen, vuurwerk beloven. Dat heeft automatisch tot gevolg dat het NK Allround, dat vandaag ook begint... een bijnummer lijkt te worden. En dat komt vooral door het aantal afzeggers. Schaatsbond KNSB gooide dit seizoen de wedstrijdkalender op de schop... om die zoveel mogelijk te laten lijken op een Olympisch seizoen. Maar een Nederlands kampioen eind januari... relatief kort voor de wereldkampioenschappen afstanden en allround... past bij veel toppers niet in hun ideale schema. Sven Kramer trainde afgelopen week in Spanje met de wielenploeg. Jorrit Bergsma geeft de voorkeur aan de marathonwedstrijd op de Wijzenzee. Wouter Oldenheuvel is geblesseerd. Koen Verwij rijdt het hele seizoen niet... Jan Blokhuizen en Rens Rotteveel zijn de enige deelnemers... die alles op een nationaal allround podium hebben gestaan. Douwe de Vries zal trouwens hun grootste concurrent zijn. Bij de vrouwen kiest ras-allrounder Irene Wust voor het Nederlands kampioenschap sprint. Ze kan ze haar duizend meter trainen voor de WK afstanden. Marije Joling slaat ook over. Ze is op trainingskamp. Antoinette de Jong, derde op het Europees kampioenschap allround, is nu de grote favoriet. En bij het Nederlands kampioenschap Allround zijn dit weekend geen WK-tickets te verdienen. Volgende week bij de wereldbekerswedstrijd in het Noorse Stavanger nog wel één. En daar wordt dan ook om het laatste startbewijs voor het WK Sprint gestreden. De nummers 1 en 2 van het Nederlands kampioenschap hoeven niet naar Noorwegen. Leuk is trouwens ook dat Kai Verbij favoriet is geworden... voor het Nederlands kampioenschap Sprint in Heerenveen. De schaatser, met een eh, Japanse moeder, heeft er opeens na een korte televisiedocumentaire in Japan. 25 miljoen mensen zagen dat trouwens. Heel veel volgers bij. 22.000, terwijl die er laatst, toen hij Nederlands kampioen werd... zo'n acht volgers bij kreeg. Nu 22.000. En dat is natuurlijk een fantastisch iets. Nou, we gaan er naar kijken. Vanmiddag half twee begint het schaatsen. En zoals altijd is het op de tv. Begint met de 500 meter bij het Nederlands kampioenschap Allround. En dan daarna, om kwart over twee, ook eh, het NK Allround. 500 meter. 14 uur 58 het NK Sprint. En dat zijn allemaal heerlijke wedstrijden om naar te kijken. Zondag speelt de Koninklijke HFC de uitwedstrijd tegen Hercules. Altijd een moeilijke tegenstander. Eh, ook in de thuiswedstrijd was het moeilijk. En we hebben aan de telefoon de gast van de komende week... Jeffrey Samsing, een echte Zandvoorter. Dat wist ik niet eens hoor. Maar dat is hij wel. Jeffrey, gaan jullie winnen? Ja, tuurlijk gaan we winnen, Annie. Maar de eerste wedstrijd was niet makkelijk, hè? Nee, dat was, eh, dat was volgens mij uit mijn hoofd eh, na de wedstrijd tegen Eindhoven voor de beker. Klopt. Die we, die we wonnen. Ja. En eh, ja, toen hadden we echt een totale off We werden helemaal zoek gespeeld eh, door Hercules. Ja. Die normaliter wel te kloppen is. Tenminste, dat zeg ik nou wel. Maar We hebben het altijd wel lastig tegen ze. Maar als wij in vorm zijn, moeten we gewoon van ze winnen. Jullie zijn teruggekomen van het trainingskamp in Spanje met nogal wat blessures. Hoe staat het daarmee? dat is ongewijzigd. Oh, Donny nog steeds geblesseerd? Eh, Donny Verdam? Donny Verdam is nog steeds geblesseerd. Eh, ik hoop wel dat hij er zondag bij is, maar dat, eh, dat horen we vandaag. Danny nog steeds zijn hamstring, uh, oh, prijs, hamstring. Oei, oei, en Rachid natuurlijk, sleutelbeen. Dus de enige die eigenlijk beter is, is Gertjan Tameres. Ja, Gert-Jan Tameres, zijn neus staat nog wel scheef, maar die is wel beter. Maar die gaat wel spelen? Ja, ja, ja. Oké, wie zullen ze vervangen allemaal? <clears throat> ik denk eh, dat centraal gaat spelen Wessel. Ja. Wessel Boer. Lekkere dan... jonge jongen uit eigen jeugd, hè? Ja, ja, doet het ontzettend goed. Ja. En ehm, tot nu toe moeiteloos. Uh, rechtsback denk ik Toenjai. Ja. En Bonnie gaat waarschijnlijk wel spelen. Oh, toch wel? Ja, ja, ja. Ik denk dat hij wel... Eh, het, we horen het vandaag hoor, maar ik, ik, ik schat het zo in dat hij wel gaat spelen. En jij speelt ook, hè? Ja. Het gaat hartstikke goed met je. Ja, gaat, eh, gaat zeker wel weer beter. Na een moeilijke periode eh, gaat het beter. Maar nu nog scoren, Henny, en eh, dan, is het helemaal compleet. Nou, maak er even twee tegen Hercules. Afgesproken. <laughs> je bent volgende week onze gast. Ja, ja, ja, ja, ja. Bereid je voor op twee uur heerlijk kletsen over voetbal. Nou, dat, ik kan niet wachten. Ik dank je hartelijk en heel veel succes zondag. Oh, nog, nog één vraag. Als nou WKE inderdaad failliet zal gaan, hè? want ze hebben daar meer dan 600.000 eh, euro eh, schuld. Wat gebeurt er dan met de punten die ze al gehaald hebben? Worden die allemaal weggenomen? Volgens mij worden die allemaal weggenomen, ja. Nou, dat is niet zo voordelig voor ons. Nee, maar op zich, we komen er wel dichter bij de nummer 1 en dat zal dan Kuik zijn. En dan gaan we nog maar vier punten achter. Ja. Nou ja, ik heb dus, gezegd dat jullie kampioen worden, dus eh, help me even. Je gaat gelijk krijgen, je gaat gelijk krijgen. <laughs> Oké joh. Jeffrey, dankjewel. Week, Heel veel succes hè. Yes, dank je. Dag makker. Hoi hoi. Hoi. Doeg. Ja, luisteraars, eh, dat was natuurlijk eh, onze gast van volgende week. We gaan genieten van Cliff Richard. a cool cat called Rockin' Billy. Did the walk and stroll and Susie Q. He did that crazy hand jive too. Papa said, Willie, you rule my home. He said, you and that hand jive forgot to go. Willie said, oh, Papa, don't you put me down. Cause they're doing the hand jive over town. Hand jive, hand jive, hand jive. Do that crazy hand jive. Mama, mama, look at Uncle Joe. Well, he's doing the hand jive with Sister Flo. do that hand jive one more time. Hand jive. Hand jive. Hand jive. Do that crazy hand jive. lekker Ja, Cliff Richards eh, live. Nou, niet, niet, helemaal live, maar het is, het is eh, gedigitaliseerd. Nieuw, nieuw opgenomen, zeg maar, tijdens een tournee in Europa met zijn Shadows. Ja. Ja, we hebben het... in eh, <laughs> We hebben het eerste uur al even over waterpolo gehad. Hè? Nederland speelt vanavond kwart over finale tegen Hongarije. In de pool won Nederland met 14-10, maar dat zegt niet al te veel. Dus we zijn heel benieuwd wat daar gaat gebeuren. Maar wat we nog niet eh, gemeld hebben... is dat de Nederlandse mannen morgen bij het Europees kampioenschap... om de 11e en 12e plaats spelen. En dat is toch hoger dan verwacht. Hoewel de coach gezegd had dat ze in ieder geval bij de eerste 16 zouden komen. Maar Nederland heeft gisteren verloren in de verliezersronde met de 8 van Frankrijk. Beetje teleurstellend, omdat er vorig jaar in Utrecht nog met drie doelpunten verschil van deze ploeg was gewonnen. Maar toch, het gaat steeds beter ook met de Nederlandse heren. En wij gaan vanavond allemaal voor de televisie zitten, kwart over acht om naar de dames te kijken in de finale tegen Hongarije. En we weten het, als ze daar gaan winnen, dan gaan ze naar de Olympische Spelen. En dat is een geweldig succes. tomorrow. het stadion is Henny Rukens sfeer in het uitverkochte Feyenoordstadion in Rotterdam. Massaal meegezongen Wilhelmus en de platen Hollanders deden het ook goed. En er is afgetrapt na het eerste signaal van de Franse scheidsrechter Votro. En gelijk gaan de Spanjaarden in het defensief. Maceda speelt terug in handen van zijn doelman Luis Maria Arconada. Bekend nog van het wereldkampioenschap. Die heeft uitgetrapt. Bal halverwege de Nederlandse helft. Edo Ophof laat hem over hem heen gaan. Ruud Gullit heeft hem. En Ruud Gullit gaat richting Spaanse helft. Fel aangemoedigd door het uitzinnig enthousiaste publiek dat moet worden gezegd. Bal op rechts, Benny Wijnstekers. Wijnstekers nu op de helft van de Spanjaarden. Komt de bal hoog voor richting Peter Houtman. Kan er niet bij. Arconada komt zijn goal uit en pakt goed. En gelijk als die Spanjaarden in balbezit zijn. En vooral dan Andoni Coicuchea. De man van eh, de uitschakeling van Schuster en Maradona. Van 18 weken schorsing. Inmiddels teruggebracht tot 7 weken. Die staat hier vanavond wel in het Spaanse elftal. En die krijgt menig fluitconcert hier van de volle tribunes. Uitrap weer van Arconada. Richting weer de defensie van Nederland. Gullit die over die bal heen trapt. En de Spanjaarden gelijk gevaarlijk het die binnen. Maar het is Piet Schrijvers bekwaam op zijn post. Die daar Carrasco, Francisco Carrasco, van de eerste kans voor de Spanjaarden afhoudt. Het is glad, het heeft geregend hier eh, in het stadion. En daardoor glijdt die bal door. Even een onoplettendheidje in die Nederlandse verdediging. Maar het is goed opgevangen door Piet Schrijvers. Bal is inmiddels uitgetrapt via Ruud Gullit bij Vanenburg. Vanenburg op links die bal richting Erwin Koeman. Die bal is niet goed en die gaat over de zijlijn. Een zeer spannende beginfase met eh, tot nu toe de beste kans voor de Spanjaarden. Ja, maar de oranje mannen lieten zich ook niet onbetuigd... ondanks het spekgladde veld. Een goed opgezette aanval via Erwin Koeman strandde op buitenspel. En de Spanjaarden bleven intussen loeren op de counter. Trokken een enkele maal massaal naar voren. Eén keer resulterend in een schot van Juan Senior... dat door Piet Schrijvers goed werd verwerkt. We noteerden een prima inzet van een van de broers Koeman na een vrije trap. Gerald Vanenburg probeerde zich door de Spaanse defensie te bluffen... maar hij werd neergelegd, al ging het allemaal nog redelijk sportief. Langzamerhand en na ruim een kwartier werd duidelijk... dat Nederland enig overwicht had veroverd. Ben Wijnstekers was in de 18e minuut dicht bij de openingstreffer... maar al verdween de bal in het doel, er was voor buitenspel gefloten... en dat was zeer te terecht. Het gejuich van de volgepakte tribunes was er niet minder om... en de teleurstelling natuurlijk groot. Hier is weer Henny Rukert. 26 minuten ja, zijn er gespeeld met Ronald Koeman... die een 1-2 probeert met Brugge eh, Koeman dan richting stadsgebied. Willy van der Kerkhoff trof bij de uitbank. Goal! Ja! <laughs> Hier is alweer Henny Rukert. En eh, eh, eh, Henny, wat, wat, was, wat was je daar druk bezig, man? Wat lijkt me dat moeilijk om dat allemaal zo snel op te pakken. Alles wat er op het veld gebeurt. 1983, een hele tijd geleden. <laughs> en dat is een, grapje van onze technicus Shell Duif... die dat gedaan heeft omdat de vorige technicus... die nu andere dingen aan zijn hoofd heeft, Ruud Jansen... dat allemaal heeft uitgemonteerd. U hoorde trouwens in dat verslagje ook Peter van Brakel een fantastische collega van de Wereldomroep. En het was ook een, eh, een stukje uit een Wereldomroep-uitzending. Zo ging dat vroeger. 1983. Waar blijft de tijd? Ja, waar blijft de tijd zeker? We eh, hadden een heerlijke watertorensport. We zouden een gast hebben, maar helaas door familieomstandigheden kon dat niet doorgaan. Ik kan u wel al vertellen dat wij volgende week in ieder geval Jeffrey Something... een van de sterspelers van de Koninklijke HFC in onze uitzending hebben. En ik zeg het nog maar een keer, HFC speelt zondag uit bij Hercules. Altijd lastig. Nou, Henny, eh, we zien ernaar uit volgende week. Eh, ik ga jou vast een eh, fantastisch weekend toewensen. Eens gelijk, jongen. Nou, dankjewel. Het spelmoment kwam. Oh, je, je, nee, hij loopt nog steeds je, je, je, <laughs> verslag. Joh. Die moet ik even zijn nek om omdraaien. Nee, doe maar niet meer, hoor. <laughs> we gaan genieten van Cilla Black. Bedankt, Charles. Met een Lovers Concerto, als het goed is. from above. dadelijk Ruud Jansen met Zandvoort Lunch, luisteraars. En eh, ons rest u een eh, heel goed weekend toe te wensen. Ik doe dat ook eh, namens Henny Rukert.